Maar ook die vindt een levenslange celstraf terecht. Er is witte schaatsrook, want vanavond is de eerste marathon op natuurijs van deze winter. En dat gebeurt in Winterswijk. Zo net om 12 uur kregen de organisatoren het verlossende telefoontje. Dit is een vreugdesprongetje. Gert-Jan Muskens heeft mij zo net gefeliciteerd. Wij mogen de eerste marathon organiseren. Ja! Hoe voelt dat? Ja, eh, buiten zinnen. Ja, de marathon begint met de vrouwen. Zij starten om 7 uur. In Tirol in Oostenrijk is een gondel van een skilift neergestort. Daarin zaten vier wintersporters. Die raakten zwaar gewond. Waarschijnlijk werd het ongeluk veroorzaakt door een omvallende boom. En in Zuid-Korea staat er over een paar jaar geen hond meer op het menu. Het land gaat het slachten van de dieren en de verkoop van hun vlees verbieden. Het is niet zo raar dat die wet er nu komt, zegt deze Korea-kenner. Het is niet vrij normaal om, eh, om eh, Zuid-Koreanen hun honden zien uit te laten in de stad. vroeger had je alleen maar honden op platteland. Ehm, en er is natuurlijk ook wel al, al, jarenlang, al decennia lang... een hele eh, stevige campagne vanuit het buitenland gaande... om eh, de Koreanen ervan te overtuigen dat het barbaars was om honden te eten. Honden eten is een eeuwen oude traditie in Zuid-Korea... maar wordt steeds minder populair. Die nieuwe wet gaat over drie jaar in. Het weer, bibberen geblazen. Het is net onder nul, maar door de wind voelt het als min 10 of op sommige plekken zelfs min 15. Vanavond en vannacht vriest het weer wat harder en morgen verandert er weinig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is nog file rijden op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Bij knooppunt Amstel is één rijstrook dicht in verband met gladheid. Op dit moment 10 minuten vertraging vanaf Vinkenveen. Dan blijft het nog erg druk op de A4. Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer een kwartiertje vertraging. Een nieuw ongeluk wat erbij komt op de A27, Almere richting Utrecht. Bij Hilversum, bergingswerkzaamheden, één rijstrook afgesloten.